Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Antom een paar uur gezien als virus. Na een update vandaag dacht de software dat Chrome een virus was dat probeerde bankgegevens van gebruikers te achterhalen. Het programma werd geblokkeerd en in sommige gevallen zelfs van de computer verwijderd. Microsoft heeft het probleem inmiddels verholpen met een nieuwe versie van de antivirussoftware. Ongeveer 3000 Google Chrome gebruikers hadden last van het probleem. Radiostation Kink FM bestaat niet meer. Op de 16e verjaardag is de stekker eruit gegaan. Het alternatieve pop- en rockstation heeft geen geld meer om verder te gaan. Als afscheid is de afgelopen dagen de Kink 1600 gedraaid. De lijst met de 1600 beste popsongs aller tijden werd samengesteld door luisteraars. Black van Pearl Jam was het laatste nummer dat op Kink FM te horen was. De gemeente De Ronde Venen krijgt de komende dag al een waarnemend burgemeester. Het is Albertine van Vliet, die burgemeester was in Amersfoort. Donderdagavond stapte burgemeester Burgman op, omdat ze vindt dat ze mede verantwoordelijk is voor fouten bij twee grote bouwprojecten. Daardoor dreigt voor de Utrechtse gemeente een strop van 15 miljoen euro. De nominaties voor de Gouden Televisiering 2011 zijn bekend. Kanshebbers zijn de talentenjacht The Voice of Holland van RTL 4... Voetbal International van RTL 7 en Wie is de Mol van de AVRO. Dat laatste programma werd al vier keer eerder genomineerd, maar won de televisiering nog nooit. Vorig jaar ging de prijs naar de tv-kantine van RTL 4. De winnaar van dit jaar wordt op 21 oktober bekendgemaakt op het Gouden Televisiering Gala in Carré in Amsterdam. Het weer vannacht vrij helder en kans op mist, minima rond 10 graden.